De Nederlandse guerrilla-strijdster Tanja Nijmeijer leeft nog en ze is gezond. Dat zegt haar vader in Dagblad de Pers. Nijmeijer sloot zich in 2002 aan bij de Colombiaanse guerrilla-beweging FARC. Drie jaar geleden werden dagboeken van haar gevonden waarin ze kritiek heeft op de FARC. Drie maanden geleden deden haar ouders een geëmotioneerde oproep aan hun dochter om een teken van leven te geven. Haar vader zegt dat ze via een betrouwbare bron hebben gehoord dat Tanja nog leeft. Bij controles van de duikteams van de brandweer zijn allerlei misstanden aan het licht gekomen. Noodzakelijke duikkennis ontbrak en er was nauwelijks besef van de risico's. Dat constateert de arbeidsinspectie na onderzoek tussen het najaar van 2008 en medio 2009. De arbeidsinspectie wijst erop dat sinds 2000 bij acht ongelukken drie brandweerduikers zijn omgekomen. De koepel van brandweerkorpsen en VBR heeft kritiek op de arbeidsinspectie. Die heeft de werkwijze van brandweerduikers alleen maar vergeleken met de regels die gelden voor diepzeeduikers. Terwijl al is afgesproken dat er aparte regels komen voor brandweerduikers. Een Amerikaanse ambtenaar heeft jarenlang een eigen spionagenetwerk gerund in Pakistan en Afghanistan. Volgens de New York Times werden particuliere beveiligers onder een dekmantel ingezet om extremisten op te sporen en eventueel te vermoorden. De ambtenaar werkte op het ministerie van Defensie. Of die voor zijn activiteiten toestemming had van zijn superieuren is niet duidelijk. Tegen de ambtenaar loopt inmiddels een onderzoek. De Partij voor Naaste Liefde, Vrijheid en Diversiteit heeft zichzelf ontbonden. De partij, die opkwam voor de rechten van pedofielen... kreeg te weinig handtekeningen om mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Vier jaar geleden was dat ook al niet gelukt. Het bestuur van de PNVD zegt dat er wel veel over de partij is gesproken... maar dat inhoudelijke debatten over pedoseksualiteit niet mogelijk zijn. De website van de partij blijft als archief online.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 need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you.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 accept the fact that I love you. Night blue eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's me.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 bent erbij. Ik weet niet wat jou zo heeft gebracht. Als ik jou zie s'avonds bij het park. You light up another cigarette and I pour the wine. It's four o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. like you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 你。 what love is. together though it's strong because it's love.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 decide for better or worse. I know you better than anyone else. I'll be by your side. What do you say?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 paljas op Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria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 van Paljas of Jeruzalem. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een nu? van Paljas of Jeruzalem.